De NAM haalde jarenlang gas uit de grond in Groningen... en volgens de groep leidde dat tot levensgevaarlijke situaties. Aardbevingen, wegzakkende huizen, scheuren in de muren... Het Openbaar Ministerie zegt nu dat huizen weliswaar schade hadden... maar dat de bewoners niet voor hun leefden hoefden te vrezen. Dus wordt de NAM niet vervolgd. Nog maar weinig avondklokrellers hebben betaald voor hun schade. In januari gingen in meerdere steden mensen tekeer tegen de avondklok. Minister Grappenhuis van Justitie zei toen dat de railschoppers de rekening zouden krijgen. Maar dat schiet volgens de krant Trouw niet echt op. Maar 13 van de 77 veroordeelden moeten een schadevergoeding betalen. Er moeten snel meer stageplekken komen voor mbo'ers. Zo'n 20.000 studenten komen door corona nu niet aan de bak. Organisaties roepen bedrijven op creatief te zijn om toch stagiairs aan te nemen. Dus misschien kijken of we de, eh, de lengte, de duur van eh, stages kunnen verkorten of verlengen... of over verschillende dagen kunnen spreiden. Ja, en als je er één kunt begeleiden, kun je er misschien ook twee begeleiden. Als mbo'ers geen stage kunnen lopen, kunnen ze hun diploma niet halen. Dat zorgt later weer voor een tekort aan mensen in bijvoorbeeld de zorg. Een coronatest voor kinderen wordt een stukje prettiger. De GGD's gaan bij jongens en meisjes onder de 12 voortaan met een korter wattenstaafje de neus in. Tot nu toe moesten ook zij gewoon afzien. Ja, goed zeg. Dat was hem al. Eh, dit zit eerst in je mond en dat deed niet zoveel pijn. Dat deed maar heel eventjes pijn. En je neus ehm, was wel iets minder fijn. Uh, eerst met met zo'n staafje in een keel en dan ook nog in je neus, dat is niet zo fijn. Artsen zijn blij, want nu sturen ouders hun kinderen soms niet naar de teststraat... omdat de test zo naar voor ze is. De nieuwe wattenstaaf gaat ongeveer zo ver de neus in als je peutert. Het weer, een mix van zon en wolken. Vanavond gaat het flink regenen, morgen blijft dat zo. Het is dan ook wat kouder. Zondag knapt het weer wat op. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag.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 Ja, want eh, zodat ik kan blijven combineren met mijn werk. En dat is natuurlijk wel, eh, dat is wel fijn. En eh, hopelijk eh, is dit dus ons nieuwe vaste tijdstip. Tussen 10 en 12 op de vrijdagochtend. En vandaag in Dromenzee is er natuurlijk een top wie wat waar. En hoe toepasselijk. Die dachten wel, die gaan we maar eens over verhuizen doen. we kijken natuurlijk naar het laatste nieuws hier in Zandvoort. En er is heel veel muziek. Dus schenk jezelf een lekker kopje thee of een kopje koffie in. Ga er maar lekker voor zitten. Tot 12 uur is dit Dromenzee. En ik heb vandaag bijna achter de knoppen, een hele speciale gast. Even kijken hoor, je moet even de microfoon dichterbij brengen. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is, eh, dit is Sarah. Sarah is natuurlijk een vaste gast hier in Dromenzee. En heb je er zin in vandaag in het programma? Ja. En wat ga je vandaag precies doen? Ehm... Op de knoppen, hè? Ja. Sarah zorgt vandaag voor alle jingles. Dus eh, als jij opeens ehm, denkt, oké, het is ochtends vroeg. Dan hoor je opeens een haan, bijvoorbeeld, hè? Ja. Of dat soort dingen. Dus uh, nou, Sarah is eh, verantwoordelijk voor de techniek vandaag. Dus dat belooft een spetter in de show te worden. Want zoals ik al zei, mijn naam is Jan-Willem.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 laat die maar schuiven hoor. Dat gaat allemaal heel soepel met die muziekjes. hey, het is vandaag 26 maart en ik eh, zag vanochtend al dat de HEMA een fantastische inhaker heeft gemaakt... op het, uh, het onfortuinlijke briefje van de verkenner Ollongren gisteren... waarin stond dat eh, CDA-politicus Pieter Omzicht helaas beter kan gaan zoeken naar een nieuwe baan. Dat zal je toch gebeuren, hè? Dat, dat je op je werk komt en dat je ergens een, een briefje vindt met functie elders achter je naam. Ja, dat is meestal niet echt een goed teken. En HEMA maakte daar dus een ja, geweldige advertentie van... Want die, uh, uh, die eh, lieten zien dat zij hele handige elastiband mapjes hebben. En daarmee kun je dus je aantekeningen discreet ja, opbergen. Hey, en wat gebeurde er in het verleden nou nog meer op 26 maart? Nou, in 2000 werd vandaag Vladimir Poetin won de presidentsverkiezingen in Rusland. En sindsdien is hij natuurlijk onafgebroken aan, aan de macht. En dat is niet niet zonder kritische noot uit het buitenland. Hè? want wat daar gebeurt is eh, lang niet altijd eh, helemaal in de haak. Of misschien wel helemaal niet in de haak. Maar goed, je zult het nooit helemaal weten. Want Rusland blijft natuurlijk een beetje een gesloten land. In 2017 eh, werd vandaag de Danny Blind ontslagen door de KNVB... als bondscoach van het Nederlands elftal. Een dag na de dramatische 2-0 nederlaag van Oranje tegen Bulgarije... in de WK-kwalificatie. En in, in 1851, vond ik wel een opzienbarend feitje... in 1851 in het Pantheon in Parijs demonstreerde de Franse wetenschapper Léon Foucault... ik zal het ongetwijfeld weer verkeerd uitspreken... maar Léon Foucault met een slinger van 67 meter lang dat de aarde draaide. Dus hij had een enorme slinger opgehangen... En eh, dat ding was zo groot dat hij eigenlijk de draaiing van de aarde liet zien. Dus dat ding ging een beetje eigenlijk scheef hangen door de snelheid van, eh, van, van de aarde. En daarmee was eindelijk aangetoond dat de wereld om zijn as heen draait. Nou, <laughs> Dat is, eh, er zijn nog steeds mensen die dat eh, bij hoog en laag eh, beweren dat het niet zo is. Of dat de aarde plat is. Het levert gelukkig fantastische YouTube filmpjes op. En nou, hè? ieder zo zijn eigen geloof. hey, dan kijken we even naar de jarigen vandaag. Diana Ross is vandaag jarig. En wat ook wel leuk is, Steve Tyler van Aerosmith. Hij wordt vandaag 73 jaar, dus we gaan even naar hem luisteren. Samen met Run DMC. Dit is Walk This Way. Aerosmith. you turn me on. Don't speak out every meaning. I don't belong to you. You don't belong to me. So don't hold on too tight. In Murphy, Let Me Know If You're Lonely. Heerlijke plaat. En daarvoor hoorden we speciaal voor de jager Steven Tyler... met samen met Run DMC Aerosmith, Run This Way. En je luistert naar Droom eens We zijn dus eh, verhuisd naar de vrijdag. Ja, ik moet er nog wel de officiële goedkeuring krijgen hoor. Maar ik hoop dat dit, eh, dat dit ons vaste tijdstip wordt. En eh, ja, dan loop je dus tegen, tegen leuke problemen aan. Want het is tijd voor de top 4 wat waar. Maar daar, daar hebben we dus ooit een jingeltje voor gemaakt. En die, uh, nou, die zal ik jullie even laten horen. Zetten we deze even uit. En dan gaan we even naar deze. luister op je fout hoor. live, Dromenzee, radio voor jou en door jou. Dit is de top wie, wat, waar. Elke week gaan we op zoek naar drie platen over een willekeurige persoon, een voorwerp of een plaats. En jij bepaalt wat we draaien. En deze week gaan we op zoek naar drie platen over... Verhuizen. Dit is de top Wie Wat Waar van donderdag. Ja, vrijdag dus, 26 september. <laughs> nou hier, nu gaat het ook helemaal mis. Het is de top Wie Wat Waar van vrijdag 26 maart over verhuizen. Ik dacht, hè, wij hebben een nieuw tijdstip. Dus lijkt me een mooie reden om drie platen te zoeken over verhuizen. Dus wat is nou lekkere verhuismuziek? En heb je nou zelf een idee... Ja, dan kun je dus gewoon eventjes eh, appen naar de studio. Hè. Dat kan naar 023 573 0393. Dat is 023 573, of nee, 023 573 0393. En, eh, of eh, stuur eventjes een, ehm, een mailtje naar uh, redactie.zfmzandvoort.nl. En je kan ons natuurlijk ook op Instagram vinden op uh, ZFM Live laagstreepje Dromenzee. Nou, en kom maar door met die verhuisplaten. En de eerste, die kreeg ik al deze week binnen via Instagram. Madness. piano playing up downstairs Sister's sighing in her sleep Brother's got a date to keep, he can't hang around Our house In the middle of our street Our house In the middle of our Our house, it has a crowd There's always something happening And it's usually quite loud Our mum, she's so house proud Nothing ever slows her down and a mess is not allowed Our house In the middle of our street Our house In the middle of our street Our house In the middle of our street Something tells you that you've got to move In the middle of our Father gets up late for work Mother has to iron his shirt Then she sends the kids to school pays them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Eh, de nummer 1 in de top wie wat waar van deze week hier in eh, Dromenzee over verhuizen. Ja, wat zijn nou mooie toepasselijke platen over verhuizen? Ja, ze komen wel binnen hoor. En eh, de volgende is, volgende is volgens mij <laughs> binnengekomen om gewoon mij te laten struikelen over de naam van de artiest. Dat is namelijk Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Nou, dat, gaat nog, dat, ging, dat viel mee, dat viel mee. Dus met het prachtige nummer Home. Dus daar gaan we zo naar luisteren. Maar eh, wat ik net al zei, hè, heb je nou zelf ook suggesties voor een nummer over verhuizen? Maar misschien ook voor de top wie wat waar van volgende week. Waar kunnen we nou drie platen over vinden? Nou, stuur ze vooral door, hè? Want het is eh, radio voor jou, maar ook door jou. Dus eh, stroom niet. Bel, app, mail, chat. Nou ja, hoe je het maar kunt bedenken. en dan, dan gaan we kijken wat we voor je kunnen doen. Want ik vind het altijd leuk om, om van je te horen. Hier in het programma. Nou, wat, <laughs> wat zei ik? Edward Sharp, en de Magnetic Zeros, Home. Heerlijk nummer en een heerlijke intro. En volgens mij is het ook voor een commercial gebruikt. Dus het blijft ook echt super in je hoofd zitten de rest van de dag.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 ain't nothing please me more than wat waar van, eh, van vandaag. Hier bij Dromenzee. En eh, ja, jullie horen natuurlijk wat voor een eh, zee aan jingles en, en geluidjes vandaag hebben... door die fantastische hulp van Sarah. staat nu alweer druk andere technische dingen te doen. En je kunt meekijken op, via de webcam op zfm-live.nl. Zfm Live. zfm-live.nl. Al die adressen. Dat is, helemaal, dat is ook helemaal niet meer van deze tijd dat je dingen uit je hoofd weet. Ik kwam er gisteren achter dat ik denk nog dat ik twee mobiele nummers nog uit mijn hoofd ken. En vroeger kende je echt zo'n hele rits met telefoonnummers uit je hoofd. Maar, of klinkt nu echt heel erg een oude opa? Nou ja, maakt niet uit. hey, laten we snel doorgaan naar de nummer 3 van vandaag. En dit is ook wel, eh, ja, dit is serieus wel, denk ik, mijn verhuisplaat.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 Hey, en uh, wij zijn nog eh, tot 12 uur bij met Droomstee. Maar er is natuurlijk altijd reden om altijd naar ZFM te luisteren, ZFM. Want ja, ook in het weekend hebben we een, een, ja, een ramvol programma met heel veel live, live programma's. En ja, misschien wel een van de beroemdste. volgens mij strijden ze allebei om welke, het langst, welke nou het langst loopt. dat is ehm, uh, Toepak Leef en, uh, en uh, eh, Goedemorgen Zandvoort. Ik zet deze even wat zachter. En ja, ook aankomende zaterdag is er weer tussen 11 en 1 is er een nieuwe Goedemorgen Zandvoort, gepresenteerd door Irene. En ze heeft weer een boordevol programma, als ik het goed zie. Ja, want ze praat onder andere met Marlies Goldenburg uit Van de Keukenhof. Met Peter Tromp over de lopende ondernemerszaken in Zandvoort. En ehm, Even kijken met uh, Raymond van Haafden over de herinrichting van de eh, boulevard Paulus Lood. Daar was natuurlijk deze week in de eh, gemeenteraadsvergadering was daar heel veel over te doen. mogen fietsen nou beide kanten op op de boulevard? en hoe gaan we dat dan in de tussentijd weer meer beboeten? Of, nou, daar is heel veel over te doen. Dus dat is super interessant om morgen te horen wat, wat daar allemaal wordt gezegd. En wat ook heel erg leuk is, heeft ook boswachter Gerard Scholten in de uitzending. Die vertelt over het begin van de lente in de Amsterdamse eh, waterduinen, waterleidingduinen. En, en eh, ja, het mooie is dat eh, er, was ook wel een, een bericht deze week... ook over, juist over die duinen, dat er weer wat strengere regels zijn... ook over mensen die daar met honden naartoe komen. Het is natuurlijk zo druk in, uh, in duinen... Door, nou, doordat we allemaal wandelen hebben uitgevonden dit jaar... Dus, en vorig jaar. De, ehm, en ja, er zijn natuurlijk ook mensen met uitlaatservices en dat soort dingen... die met hele roedels honden binnenkomen. En dat, ja, jammer genoeg, omdat het dus wat drukker is, gaat dat dus niet meer. Dus eh, de PWN heeft daar wat eh, strengere regels eh, aan toegevoegd. Dat het nog maar maximaal, geloof ik, maximaal 300 mag je nog hebben. Bij Dus nog steeds gezellig hoor, met 300 natuurlijk lopen. Maar alles om te zorgen dat iedereen gewoon kan genieten van het, van het natuurgebied. Laten we snel doorgaan. Ik kan zijn naam nog steeds niet goed uitspreken. Het is Anderson Paak, volgens mij. Maar samen met Bruno Mars. Ja, de deur staat hier open, want ik had de verwarming aangezet. warm hier in de studio. Maar dit zijn de twee mannen samen. Leave lieve door open. What you doing? What you doing? Where you at? Where you at? Oh, you got plans. You got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. Sip, In a robe. Trip, trip. I look too good. Look too good to be alone. Ooh. My house clean. House clean. My pool warm. pool warm. Just shake. Smooth like a newborn. should be dancing romance won't bite uh-uh. unless you like. Unless you like. If you smoke, what you smoke? I got the haze. haze. And if you're hungry, girl, I got the lace. zulke lekkere muziek op de vrijdagochtend. Bruno Mars. Wat is het toch suave, soepele muziek. Heerlijk altijd. En eh, als je het hebt over de door open, het is echt een hele slechte brug. Maar eh, slecht nieuws voor eh, de voetbalclub, SV Zandvoort. Want helaas hebben ze weer al hun activiteiten moeten stopzetten tot, ja, tot in ieder geval tot 5 april omdat eh, helaas het coronavirus eh, weer door die open door weer was binnengekomen. En eh, nou, een moeilijk besluit voor het, voor het bestuur, maar natuurlijk wel een hele verstandige. Dat ze hebben gezegd van nou, in de tussentijd kunnen we jammer genoeg even helemaal geen wedstrijdjes, geen onderlinge wedstrijdjes en geen andere activiteiten op de club, op de club organiseren. Want we moeten natuurlijk met z'n allen heel alert blijven. En eh, ja, het is super jammer, ook vooral voor de jongsten. Die, eh, voor, voor de jeugd die, eh, ja, die gelukkig al een tijd lang wel onderling een wedstrijdje konden spelen. Maar dat kan dus nu eventjes niet. Maar hopelijk snel weer goed nieuws. Als we allemaal weer veilig blijven doen. En we kunnen natuurlijk nu steeds meer naar buiten. Dus misschien wat minder bij elkaar. Misschien dat dat ja, de cijfers wat de goede kant op gaat buigen. En daarover straks nog wel wat meer. Want... Als ik hier naar buiten kijk in de studio, dan wordt links naast me wordt de vaccinatielocatie voor Zandvoort opgebouwd. Dus eh, daar is over straks nog wat meer. Maar eerst Spenda Ballet. Gold. Nou, en dat is wel eh, toepasselijk voor vandaag met een heerlijke zon. En eh, langzaam stijgt de temperatuur tot een graad 11 vandaag. Thank you for coming home. Sorry that the are all I them here, I could have sworn.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 Want ik weet niet of je het gezien, maar vorige week was er de streamers. De streamers. En het was eigenlijk, ja, het leek een klein beetje op, ehm, het leek een klein beetje op, eh, eh, hoe noem je dat? de Vrienden van Amsterdam Live. Maar er zat één plaat in van Nick Schilder samen met Maan. Viva Pelé. quando la prima volta l'ho incontrata Non mi ricordo come mai mi è entrata dentro c'era restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei, non io un peso. Vivo per lei, anch'io lo so. E tu non esserne geloso. Lei eri tu di quello hanno un bisogno sempre acceso, come un serio in camera, di che da sola adesso sa che anche per lui, per questo io vivo. per lei. È una Musa che ci invita lo sai, davvero non l'ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa e notte in libertà. Ci fosse una ik Schilder en eh, Maan. Viva Pelle, oude nummer van Andrea Bocelli.